worden geruild tegen vier mensen die in Rusland vastzitten voor spionage voor het Westen. Alle betrokkenen hebben schuld bekend. De vier Westerse spionnen, onder wie de kernwapenexpert Igor Soudjagin deden dat in een gratieverzoek aan president Medvedev. De tien Russen in Amerika bekenden hun spionage voor een rechtbank in New York. Waarschijnlijk wordt de ruil al snel uitgevoerd, mogelijk nog de komende dag. Het is de grootste spionnenruil eh, tussen Rusland en de Verenigde Staten sinds de Koude Oorlog. Kardinaal Daniels stapt naar de Belgische justitie met een klacht over schending van de geheimhoudingsplicht. Hij is onlangs door justitie gehoord in het onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en hij is boos dat er feiten uit het onderzoek naar de pers zijn gelekt. Zo werd bekend dat op de computer van Daniels een naaktfoto van een meisje is gevonden. Later werd duidelijk dat het om een kunstfoto gaat... die automatisch werd gedownload bij het bezoeken van een culturele website. Maar volgens Daniels is de schade aan zijn reputatie al niet meer ongedaan te maken. De pc van Daniels werd onlangs in beslag genomen bij huiszoeking in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. De Jamaicaanse atlete Shelly M. Fraser heeft positief getest op doping, zo meldt haar eigen club. Fraser is olympisch kampioen en wereldkampioen op de 100 meter. Gisteravond zou ze meedoen aan atletiekwedstrijden in Lausanne. Maar kort voor het begin van het evenement trok ze zich terug. Volgens de voorzitter van Frasers Club stelt de doping niet veel voor. Hij zegt dat de atlete eind mei een middel heeft genomen tegen tandpijn. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 17. Overdag wordt het zeer warm met maximaal van 28 tot 35 graden.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 Deeply dippy about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. about the way you walk. A contact sport. Let the neighbors talk deeply, dippy. I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of passion. Oh, my love. Let's set sail for seas of Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles.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 I want fame and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face. submission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.